Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht of de identiteit van het slachtoffer. Steve Bannon, de voormalig adviseur van oud-president Donald Trump... wil toch verschijnen voor de commissie van het congres... die de bestorming van het kapitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Hij zelf wil graag in het openbaar worden gehoord. Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat hij terugkomt... van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan... wegens minachting van het parlement. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber... toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiwetgeving veranderd te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Daarmee schond ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. Die moeten een afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. De explosie van afgelopen nacht in een woning in Huizen... had waarschijnlijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. politie gaat uit van een gerichte actie. Het huis werd kort geleden nog beveiligd door agenten. Door de explosie sprongen de ramen van het huis... maar niemand raakte daarbij gewond. Het kabinet wil snellere vergunningprocedures voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt zo'n aanvraag nog vijf tot zes jaar en dat moet minimaal gehalveerd worden, staat volgens RTL Nieuws in een plan van staatssecretaris Veilbrief. Het kabinet geeft daar deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Het weer tot besnuit. Vannacht langzaam meer bewolking. Het koelt af naar graad of 13. Morgen eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden.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 Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van verder ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella Van oh, fella, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Van Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. How eh, many times zijn mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van maar die Of die steden, ze dus naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, dus die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen barres in training, skin, expressie, maar bij ik en een splash van die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella hella, hella Op mijn umbrella, Ah.